applausje. Frank, kom eens even naar onderen. Daar is mijn dames en heren. Geef hem een enorme applaus. Frank Stijntjes is dat weer hier. Heeft er dat zugenomen of niet?